Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het verkiezingsdebat van RTL gisteravond was de toon fel. Zes lijsttrekkers spraken over onderwerpen die de kijkers hadden aangedragen. Zo ging het onder meer over het basispakket in de zorg... waarbij D66-leider Jette werd beticht van jokken... door GroenLinks-PVDA-leider Timmermans. Rond het thema migratie richtte VVD-leider Jessel Gus haar pijlen op CDA-leider Bontebal... Op het onderwerp arbeidsmigratie was er opvallend veel overeenstemming. Alle partijen waren het eens dat er iets aan de uitbuiting en slechte huisvesting van arbeidsmigranten moet worden gedaan. Marokko gaat volgend jaar miljarden uitgeven aan onderwijs en gezondheidszorg, meldt het Koninklijk Paleis in een verklaring. Het gaat om een bedrag van ruim 13 miljard euro. Het verbeteren van de zorg en het onderwijs was een belangrijke eis van jongeren die de afgelopen weken demonstreerden. Ook eiste zijn einde aan systematische corruptie in het land. Om dat te bestrijden worden politici die zijn veroordeeld voor een misdrijf voortaan uitgesloten van verkiezingen. En voor jongeren wordt het makkelijker gemaakt om de politiek in te gaan. Ondanks meerdere Israëlische aanvallen vandaag op Gaza... zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij het bestand met Hamas wil handhaven. De bombardementen waren volgens Israël een vergelding voor een aanval in Rafah... waarbij twee Israëlische militairen werden gedood. Bij de aanvallen door Israël kwamen zeker 42 Palestijnen om het leven. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Amerika gewonnen. Daarmee is de Red Bull-coureur weer ingelopen op zijn directe concurrenten. Hij staat nu nog 40 punten achter op de leider in de stand om de wereldtitel, Oscar Piastri van McLaren. Er zijn nog vijf Grand Prix te gaan. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. ook morgen veel bewolking met af en toe buien en tussendoor ook wat zon.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 But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.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 I know that you are the one for me. Yes, you drive me crazy 'cause you're one of a kind living right next door. Her angry words sound clear through the eastern walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one!" And I knew right then the axe was gonna fall.